Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds het uitbreken van de oorlog in de Gazastrook zijn 17.000 kinderen daar wees geworden, zegt de VN-organisatie voor Palestijnen. En in Noord-Gaza heeft 1 op de 6 kinderen van jonger dan 2 jaar een acuut voedselgebrek. People need food, they need water, they need medicine, they need tents, they need blankets. And I think what they need more than anything is hope, especially as we approach the holy month of Ramadan. De Ramadan begint op 10 of 11 maart. Vandaag waren er grote voedseldroppings boven het noorden van de Gazastrook. Maar de hulp is lang niet genoeg voor de ruim 2 miljoen mensen in Gaza. Presentator Khalid Kassem had contact met Ridwan Taghi toen die ondergedoken zat in Dubai. Volgens het AD is dat te horen op een opgenomen gesprek tussen de oud-advocaat en Peter R. de Vries. Dat Khalid Kassem Taghi kende uit zijn jeugd was al bekend... maar volgens het AD kende hij ook andere kopstukken rond Taghi beter dan hij eerder liet blijken. Het demissionaire kabinet geeft voorlopig geen toestemming voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. De staatssecretaris zegt dat het risico op daling van de bodem te groot is. Bij die berekeningen speelt de zeespiegelstijging ook een rol. Die gaat namelijk sneller dan gedacht en daarom is er langere tijd nodig om alle risico's en berekeningen goed in kaart te brengen. En deze serie krijgt een reboot. Dat is natuurlijk Baywatch. De Amerikaanse televisiezender Fox gaat Baywatch nieuw leven inblazen. De reboot van de populaire serie zal in het najaar te zien zijn... en zal de originele serie in grote lijnen volgen. Het is nog niet duidelijk of we ook weer oud-acteurs in rode badpakken, bikinis en zwembroeken gaan zien. Het weer in het midden en noorden nog wat regen, maar vannacht steeds vaker droog. Morgen best wel een zonnetje en ook droog. Dan is het tussen de 10 en 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna over in onze regio. De binnenring van de A10 Zuid nog langzaam rijdend verkeer. Bij knooppunt Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging.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 And you are. And you are. You know I lie. If I say to you, baby, I love you, then baby, I love you. Oh, and I do. Yes, I do. I do. Could it be that's a phrase you thought never would phase you? Well, baby, you better hold on tight. Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, alright. Ooh, I might. I might so when I kiss you goodnight. Just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream that the stars up above have the answer of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. Could it be that's a phrase you thought never would fade you? Well, baby, oh, you better hold on tight. Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, alright. Oh, I might. Well, I might. So when I kiss you goodnight, just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you dream that the stars up above at the end of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. Ooh, we are. Girl, we are. Indubitably, we are. yeah. dit is alweer het eh, tweede uur ZFM Jazz op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Dempoe. We hoorden de big band van Harry Connick, We're in Love. En ehm, het thema is ook dit tweede uur, althans de rode draad laten we zeggen, niet alle stukken, maar wel zingende en spelende, eh, zingende en tegelijkertijd spelende muzikanten dat geldt niet voor de volgende. En dat is meneer Paul Desmond. Eh, een jazz waltz. Highly high low. Paul Desmond. En van Paul Desmond gaan wij naar een Nederlandse zangeres... die zingt en speelt tegelijkertijd piano. En dat doet ze absoluut niet onverdienstelijk. En die wordt begeleid door Marius Beets op de bas. En ik heb het over Sanne van Vliet, de zangeres. Marius Beets, Erik Inneke op het slagwerk. De good old Erik Inneke ook Eminence Grise inmiddels. En Ferdinand Povel op de sax, die we ook weer kennen van De Krocht. Van de vele concerten De Krocht. Diverse keren hier als eh, solist geweest. En over De Krocht gesproken. Volgende week zondag, dan is er weer een, eh, een concert. Dat is uitverkocht. Maar er is een wachtlijst. Nou, die is behoorlijk. Maar je weet het nooit niet geschoten is altijd mis. Zondag eh, zou Humphrey, volgende week zondag heb ik het over... zou Humphrey Campbell optreden, die is ziek. Dan komt Koort Bakker met een trio. Eh, en die komt een ode brengen aan de Hollandse jazzhelden. Dat is natuurlijk ook weer geweldig. Goed, dat is de krocht. En de link is naar Sanne van Vliet waarvan ik niet precies weet of die ook al eens geweest is. Maar in ieder geval die Ferdinand Povel wel. En we gaan luisteren naar That Old Black Magic.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 Anna van Vliet met eh, Ferdinand Povel op de tenorsax. Ik ga nu eens laten horen een zingende bassist. De Hanson, de Handsome Harry Company. Die eh, heeft op deze plaat in haar midden een uh, bassist. Tony Actor. En die zingt No Rules, Just Play. enough to show you X, E, for some lazy troubles that wobble. We could consume in my brain. A flash in the pan, whatever the master plan is, i part of the game. Is there anybody who can not tell me the rules? No, no rules, just play. I'm getting this game of playing the dream, loving and pleasing without any reason. I love the sunny season, but I seem to have a liaison with the cold months of winter. Mm. But you know an everlasting heat wave. Chasing my luck, a moonstruck, howling like a wolf, lonely on a mountain top. Up. Waterfall, nobody listens, cause nowadays the wolf lives in the zoo. See, monkey here, monkey you, monkey yeah. What does the monkey say? Is there anybody who Heartbeat of various ways, you got the rule he just plays. Jumping in the waves of a sea of joy like a funny boy, a little wild like a child. With a deep philosophical feeling, no thought, no rules, just play. Hey, hey, that's what I say. I do say like Uncle Ray. What do I have to pay? BTO, BTO, BTO, BTO, please turn over. That's what they say when they want you to see the other side. And it's quite fascinating what they try to hide about the other side when they tell themselves their lies about the one and only truth. Like a, like a, uh huh, you know, uh huh. Uh, like killing in the name of the Lord, or oh, Allah, or oh, whatever, as the holler and make me scream and shout out loud. Nina Simone zingt en speelt. Allebei indrukwekkend. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault. is Fault But Mine, Nana Simone. Als je twee grote jongens bij elkaar zet... dan eh, is het dubbel feest om er naar te luisteren. Lou Rawls en Ray Charles. That's where it's at. Yeah. slow with someone you love so. That's where it's at. Baby, your whole world turned upside down. that's where Charles. That's where it's at. een prachtige saxolo. Ik laat nu iets horen. Een gelegenheidscombinatie Mr. Mustard en de Hot Dogs. In eh, een Amsterdamse combinatie. En waarom ik het wil, graag wil laten horen... de baspartij wordt gespeeld door een sousaphone... maar op een zodanig prachtige manier dat je dat zelden hoort. En dat is de Amsterdamse sousaphonist Paul Habrake. En oordeel zelf in het eh, stuk I Won't Cry. vibrato, I Won't Cry, Mr. Mustard and the Hot Dogs. We gaan luisteren naar een andere Amsterdamse jongeman. Dat is uh, Klaas Fopma, gitarist, zingende gitarist. Die eh, begeleid wordt hier door Thijs Kuppen op de piano... Sven Schuster op de bas en Philip ten Bos op het slagwerk. I Feel So Smoochy. I feel so smoochy when I hold your hand and look in your eyes. I feel so smoochy when I touch your lips and I realize that to hold you near makes rainbows appear, and life is just one long kiss. With the moon shining down and the stars kinda frown, say, golly, just look what we miss. I feel so smoochy when the night is cool, it's always warm here with you. I feel so smoochy when a seat for one becomes a love seat for two. And I know my career starts and ends right here, right in your loving arms. Smoochy little girl, you, smoochy old character, me. is cool. It's always warm here with you. I feel so smoochy when a seat for one becomes a love seat for two. And I know my career starts and ends right here, right in your loving arms. Smoochy little girl, you smoochy old character, old character, smoochy. dat was eh, Klaas Fopma. In het kader van zingende en spelende muzikanten... gaan wij nu luisteren naar Brigitte de Boer. Die zingt en speelt piano. Aan de slag slagwerk Rob Jacobsen. De, aan de bugel Ruud Breuls, de bekende Ruud Breuls. En op het... Uh, we hebben nog een tenorsaxofonist, Leen de Heer. En wij gaan luisteren naar het nummer Triste. De Boers van de cd Softly Whispering. In het hoge noorden hebben wij een hele tijd kunnen luisteren naar eh, Jumping the Blues. Een groep semi- en volledig professionele muzikanten die destijds hoge ogen gooiden. En daarvan heb ik de cd Stompin' en Rockin'. En daar hebben we een zingende bassist Harry van Lier. En die vertolkt op deze cd een standaard stuk. En dat is Stormy Monday. Jumping the Blues. Jumping the Blues. Ik ga laten horen een top Nederlandse bezetting. De gebroeders Bates van de cd Brotherwise. En dat het stuk dat heet You Leave Me Fretless. De fretless, dat is een eh, verwijzing naar een bas. Een elektrische bas zonder fretten, zonder dwarsstreepjes en bepaalde, eh, bepaalde techniek eh, gebruikt door jongens die uh, bas, contrabas spelen. En dan elektrische bas daarnaast doen. En dan hoeven ze geen vakjes te hebben. Want ze weten precies waar ze de vingers moeten zetten. Marius Beets op de bas. Alexander Beets op de tenorsax. Peter Beets piano. Angelo Verploegen op de trompet. Rolf Delfos de sax, Jan Menu de sax, Joods Patochka op het slagwerk. Het lijkt wel of ik een aankondiging voor de jazz in de krocht doe. Allemaal grote jongens. We gaan luisteren naar het stuk Fredless. de gebroeders Beet. En eh, we gaan dit programma beëindigen met uh, eh, Mel Tormé als eh, slagwerker. We kennen hem allemaal als zanger, maar hij was ook een fenomenale drummer. En het orkest dat hem altijd begeleidde, dat was de Marty Page Dectet, het Marty Page Big Band. En op enig moment neemt hij ook plaats achter het slagwerk. En je weet niet wat je hoort. Hij kon niet alleen fantastisch zingen, maar ook enorm goed slagwerken. En eh, het programma van vandaag is hiermee geëindigd. Samengesteld en gepresenteerd met veel plezier Peter Den Boer. Volgende week zit een collega hier en we blijven doorgaan met het jazzprogramma. Tot dan, bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Mel With your very kind indulgence, I'd like to move back to the drums and have a little fun with Duke Ellington's Cottontail.